Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau wil gerechtigheid en verantwoording... voor de mensen die omkwamen bij de vliegtuigcrash in de buurt van Teheran afgelopen woensdag. Dat zei hij bij een herdenkingsbijeenkomst op een school... waar een aantal slachtoffers van de crash op zaten. Iran heeft toegegeven dat het passagiersvliegtuig met 176 mensen aan boord... per ongeluk uit de lucht is geschoten. Aan boord waren zeker 57 Canadezen. In de woning in Harderwijk is gisteravond vermoedelijk een explosie geweest. Na de knal was het onrustig op straat. De bewoner van het huis zou buurtbewoners hebben gefilmd. Die waren daar niet van gediend, waarna de onrust ontstond. Het is volgens de politie al langer onrustig rond het gezin dat in het huis woont. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een wraakactie tegen een veroordeelde pedoseksueel, maar de politie bevestigt dat niet. Het kabinet denkt eraan om twee staatssecretarissen aan te stellen voor de Belastingdienst... als opvolgers van de opgestapte staatssecretaris Snel. De problemen bij de dienst zijn te groot voor één bewindspersoon... melden bronnen aan de NOS. Later vandaag praat de coalitie erover. t 66 staatssecretaris Snel trad af vanwege de misstanden rond de kinderopvangtoeslag. Minister Hoekstra zei eerder al dat er een heleboel nodig is om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. In het huis in Borren in Limburg, waar zaterdagavond een man zwaar gewond raakte door een vuurwerkexplosie, heeft de politie ruim 30 kilo illegaal vuurwerk en enkele vuurwapens gevonden. De explosie in Born werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Waardoor het ontplofte is nog onduidelijk. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar hij is buiten levensgevaar. Hij is verdachte in het onderzoek. Het weer. Vannacht is lokaal een bui mogelijk.